Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister voor Rechts het digitaliseringsproject bij de rechtspraak onmiddellijk stil. Hij neemt dat besluit na een verontrustend rapport over de betrouwbaarheid van de systemen die worden opgezet om papierloos te kunnen werken. Dekker schrijft de Tweede Kamer dat hij erg van het evaluatierapport is geschrokken. Hij is er niet zeker van dat het proces goed wordt aangestuurd en door de juiste mensen. Verder leven binnen de Raad voor de Rechtspraak verschillende meningen over hoe het systeem eruit moet zien. De minister van Rechtsbescherming beraadt zich op een andere aanpak... in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De uitstoot van broeikasgassen in de wereldwijde zeescheepvaart moet in 2050 met minstens de helft zijn gedaald ten opzichte van 2008. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie van de VN besloten. Ook is afgesproken dat er meer energiezuinige schepen moeten worden gebouwd. 173 landen steunen het akkoord. De VS, Rusland en Saoedi-Arabië stemden tegen. De scheepvaart was geen onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft in de VN-veiligheidsraad gezegd dat het Midden-Oosten in chaos verkeert en dat de Koude Oorlog terug is van weg geweest. Het grote verschil met vroeger is volgens hem dat de waarborgen tegen escalatie niet meer lijken te werken. Guterres sprak onder meer over het conflict tussen Israël en de Palestijnen en de verdeeldheid tussen Soenieten en Shiiten. Het gevaarlijkste is volgens de secretaris-generaal van de VN de burgeroorlog in Syrië. Hij benadrukte dat er geen militaire oplossing is. Het weer, vannacht plaatselijk mist en rond de 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna geregeld zon en het wordt 15 tot 20 graden. Morgenavond trekken er buien over, dat duurt tot en met zondagochtend.